Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen met grote schulden moeten sneller en beter worden geholpen. Een adviesraad van de regering denkt dat mensen binnen drie jaar schuldenvrij kunnen zijn... als hun gemeente de schuld overneemt en daarna met een betalingsregeling komt. Als alles is afbetaald moet er ook nazorg komen om te voorkomen dat mensen opnieuw in de financiële ellende terechtkomen. In totaal zijn er in ons land 600.000 huishoudens die zo diep in de schulden zitten... dat ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen zonder nieuwe schulden te maken. In Lunteren in Gelderland is weer vogelgriep ontdekt. Bij twee boeren is een waarschijnlijk erg besmettelijke en dodelijke variant de schuren binnengekomen. Hun 280.000 kippen worden gedood. Ook vijf bedrijven in de buurt worden geruimd. Het aantal Netflix-abonnees is voor het eerst sinds tijden gedaald. De laatste jaren zat er een flinke groei in, maar dat is dus voorbij, zegt economieverslaggever Nick Wouters. Hij denkt dat er drie redenen zijn. Dat het al heel hard gestegen is de afgelopen jaren, dat is één. Andere is dat er heel veel concurrenten zijn bijgekomen. Ook in Nederland heb je afgelopen kwartaal allerlei nieuwe diensten erbij zien komen. HBO Max, Fireplay, eh, eh, je hebt al Disney+. Plus. En de derde reden is de inflatie. Als het leven duurder wordt, gaan mensen besparen op de dingen die ze niet per se nodig hebben, zoals een Netflix-abonnement. De stad Venetië wordt een soort pretpark. Je moet entreegeld gaan betalen. De Italiaanse stad is klaar met de hordes toeristen die ieder jaar hun kant op komen morning, adventurers. Good morning. From one of the most beautiful cities in the world, Venice. And here I'm in Venice, and I cannot wait to show you this incredible city. We are officially walking the streets of Venice along the canals. En dus moet je bezoekje online gaan aanmelden en per dag ongeveer een tientje entreegeld betalen. Het is een proef van een half jaar, maar als het goed uitpakt laat Venetië het lekker zo. Het weer zonnig lenteweer vandaag 16 graden in het noorden, 19 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur een beetje naar beneden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons... en al met al viel het behoorlijk mee qua bijzonderheden. Wat nog wel opvalt is de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Badhoevedorp is namelijk een ongeluk gebeurd... en daar is één rijstrook dicht... Houd daar nu rekening met 10 minuten vertraging vanaf knooppunt De Hoek. Verder ook nog een eh, dagelijkse file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum.